Dit is Doral Negens met het NOS-journaal. Een Israëlische raketaanval op een basis bij Damascus... heeft volgens het Observatorium voor de Mensenrechten... aan 15 mensen het leven gekost, onder wie acht Iraniërs. Doelwit was een wapenopslagplaats van de Iraanse Republikeinse Garde. Daar staat ook een lanceerinstallatie voor raketten. De aanval kwam twee uur nadat president Trump had bekendgemaakt... dat de VS zich terugtrekt uit de nucleaire overeenkomst met Iran. De eerste namen van het tijdelijke zakenkabinet van de Italiaanse president Mattarella zijn bekend. Volgens Italiaanse media heeft hij Elisabetta Belloni gevraagd om premier te worden. Ze is nu directeur van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Als minister van Financiën heeft hij Salvatore Rossi op het oog. Die is nu bestuurslid van de Italiaanse Centrale Bank. De kans dat die tijdelijke regering er komt is niet groot. De Vijf Sterrenbeweging en de Lega hebben gezegd dat ze tegen zullen stemmen. In dat geval komen er mogelijk nieuwe verkiezingen. Minister Bijleveld vindt het vervelend dat verhalen over de mogelijke ontvoering van Marco Kroon steeds via de media naar buiten komen. Het ministerie van Defensie heeft na een jaar onderzoek nog geen bewijs kunnen vinden voor de ontvoering van Kroon. Volkskrant meldt dat de Defensie top sterke vermoedens heeft dat hij zijn verhaal in elk geval deels heeft verzonnen. Volgens Bijleveld kent de zaak alleen maar verliezers. De agent die in Maastricht boetes in eigen zak stak... heeft waarschijnlijk veel meer automobilisten opgelicht dan gedacht. Vorige week kwamen al 15 zaken aan het licht en sindsdien zijn er nog eens 25 bijgekomen. De agent bekeurde in de omgeving van Maastricht weggebruikers met een Belgisch kenteken. Die moesten contant afrekenen, terwijl dat sinds twee jaar niet meer is toegestaan in Nederland. Het geld, in totaal zeker 3600 euro, hield hij zelf. Het weer is nog zonnig, later stapelwolken. Het is aan de kust 23 graden. In het binnenland kan het 28 graden worden.